using the word awesome, but we use it wrong. Webster's dictionary defines awesome as anything that leaves you in awe and wonder. Like winning the lottery twice. That's awesome. Getting a call from the IRS saying you've been audited and they owe you $50,000. Awesome. that'd be awesome. But people throwing it around like they don't know what it means. And work should be reserved for more incredible things, like owning your own island in the Caribbean Sea. Well, if you ask me, that'd be awesome, awesome. Oh, that's awesome. Ladies, you wake up tomorrow morning and newspaper reads Scientists have discovered a way for men to experience childbirth. That'd be awesome. Getting invited to the Playboy Mansion on trampoline night. That'd be awesome. Awesome. Now that's awesome.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 om opnieuw het aftreden te eisen van president Mubarak. Vanwege de protesten die nu al een paar dagen aan de gang zijn, zijn banken, de beurs en scholen vandaag dicht. Afgelopen nacht zijn ongeveer 6000 gedetineerden ontsnapt uit een gevangenis in Cairo. De bewakers zouden vanwege de onrust in de stad hun werk hebben neergelegd. Ook in een gevangenis ten zuiden van de stad zouden gevangenen zijn uitgebroken. De oorzaak van het zware treinongeluk in Duitsland is nog volkomen onduidelijk. Deskundigen zijn op de plaats van het ongeluk aangekomen en zijn begonnen met het onderzoek. Gisteravond botste een passagierstrein met 100 km per uur frontaal op een tegemoetkomende goederentrein die ongeveer 80 reed. Door de klap kwamen 10 mensen om het leven. Zo'n 40 reizigers raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. De passagierstrein was onderweg van Maagdenburg naar Halberstad. Op het Amerikaanse filmfestival Sundance is de Nederlandse documentaire Stand van de Sterren in de prijzen gevallen. De film won in de categorie Wereldcinema Documentaire. De film van Leonard Rittel Helmerich is het laatste deel van een drieluik over het leven in een sloppenwijk in Jakarta. Stand van de Sterren was een paar maanden geleden in Amsterdam de grote winnaar op het documentaire festival ITVA. In het zuiden van Soedan heeft 99% van de bevolking voor onafhankelijkheid gestemd, heeft de referendumcommissie bekendgemaakt. Het gaat nog wel om voorlopige uitslagen naar tellen van alle stemmen. De definitieve uitslag wordt binnen een paar weken verwacht. Eerder deze maand mocht de bevolking van Zuid-Soedan zich in een referendum uitspreken over onafhankelijkheid. Dat was afgesproken in een vredesakkoord in 2005 dat een einde maakte aan een jarenlange burgeroorlog.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 Eh, we hebben zojuist afgetrapt met Duke Ellington van de Blue Note Legends CD met de One O'Clock Jump. Ehm, wij gaan verder met Paolo Nutini met Loving You. sand. Hello, tenderness. I've been waiting for your call for so long. And it must have been harder just to follow your soul, to stick to the road that your heart wants you to go. And as you slide through the door with your morals on your sleeve, and I think it's time for all those morals Let's get down and freaky, baby. Let's get restless, baby. Come on, get crazy with me. And I said. Tini, Een jonge schot die eh, zich eh, heel goed begeeft in de wereld van de, de jazz-achtige eh, muziek. En ehm, ehm, nou, hij heeft een, dit nummer zelf geschreven, Loving You. Een volgende cd die op de machine ligt is een opname van Sonny Rollins met de Modern Jazz Quartet. Beck's Groove. Sonny Rollins, begs Bags eh, Groove. Sonny Rollins op de tenorsax. We stappen over naar een andere sax, de bariton. Jelly Mulligan met het, eh, zijn vertolking van het prachtige nummer Out of Nowhere. Mm-hmm. Jordan with On the Sunny Side of the Street. been drinking lemonade. was Louis Jordan. Eh, destijds bekend als de King of the Jukebox. In de, in de top 100 van de greatest artists of all time is hij in 2004 is die, eh, terechtgekomen op de, eh, op de 59ste plaats in de Rolling Stone magazine als, als, ja, als groot jazzmuzikus. Hij was een enorme entertainer. Zijn populariteit lag tussen de jaren 30 en 50. En hij speelde ehm, het nummer Sunny Side of the Street. Dat het nummer ook zich leent om door tientallen, wat zeg ik, duizenden anderen gespeeld te worden. Dat laat ik nu horen in eh, een vertolking door Johnny Hodges. Bye. <laughs> Foggy Day in London Town door het trio van Duke Jordan op de piano, Billy Hart op de drums, Jesper Lundgaard, de Deense bassist die op allerlei Deense producties zoals deze meedoet. Dan gaan we nu over naar een quartet, de Modern Jazz Quartet, die eh, het bestaan heeft om heel lang op te treden met vier topmuzikanten en daarmee elkaars kracht steeds wisten te verbeteren. Uiteindelijk zijn ze met ruzie uiteen gegaan. Hebben ooit nog eens een keer een reunie gehad vanwege de centjes. Maar hun grootste tijd is natuurlijk geweest toen ze met z'n allen samen waren. John Lewis op de piano, Mel Jackson vibrafoon, Percy Heath op de bas, Kenny Clark op de drums. Opname 1954, ehm, gewijd de, nee, de opname niet, maar het nummer is gewijd aan eh, Django Reinhardt. En het is een compositie van John Lewis en het nummer heet dan ook toepasselijk Django. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I. So there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do teach the birds such lovely words and make them sing for you. I teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting, and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them Melody, Melody Gardot. Een blinde dame die prachtige Braziliaanse muziek maakt. Om in die sfeer te blijven, nu een stukje van Toets Tielemans... Eh, van de cd The Brazil Project. En daarvan gaan wij draaien Felicia en Bianca.